uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Komt. De kaart is pas vijf jaar oud en het kost tijd voordat hij is uitontwikkeld, zegt NS. In de Tweede Kamer vinden veel partijen dat het systeem snel klantvriendelijker moet worden. VVD-Kamerlid De Boer noemt als voorbeelden het betalen met een mobieltje of met een betaalpas. En ook het systeem van in- en uitchecken moet veranderen. Zij wil dat voor 1 juli volgend jaar het reizen klantvriendelijker is. Dat zei ze in het NOS Radio 1-journaal. Als wethouders niet snel met plannen komen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, lopen ze miljoenen euro's mis. Daarvoor waarschuwt minister Ascher. Voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid ligt er tot eind deze maand 114 miljoen euro aan Europees geld klaar. Maar als wethouders niet met ideeën komen, gaat het geld terug naar de EU. Asscher heeft al eerder opgeroepen om plannen in te dienen, maar dat heeft niets opgeleverd. Het geld zou kunnen worden besteed aan onder meer leerwerkplekken, coaching of loonsubsidie. De burgemeester van het Drentse dorpje Oranje wil dat een groep van 100 asielzoekers snel ergens anders wordt ondergebracht. Volgens de burgemeester veroorzaakt de groep alleenstaande mannen onrust in de omgeving. De burgemeester heeft afgesproken dat in het vakantiepark Oranje alleen nog gezinnen uit Syrië worden gehuisvest. In de wijk Hambaken in Den Bosch is een grote politieactie aan de gang. Iedereen die de wijk in of uit wil, wordt gecontroleerd. De actie begon rond half vijf vanochtend en gaat eerst vooral om openstaande boetes. Later op de dag wordt gecontroleerd op leerplichtverzuim en fraude met uitkeringen en belastingen. De politie, de Belastingdienst en de uitkeringsinstanties werken mee aan de acties. Het weer, het is bewolkt. In de noordelijke helft valt ook wat regen. In het zuiden is er wat meer kans op zon. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen en vrijdag meer buien. In het weekend wordt het 19 tot 23 graden met meer kans op zon.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 She wonders. them be a rude and out to the fools. They're hard to check, I said are out to the fools. it is a pretty man life. Final crusade. like nothing really matters I'll be fine, and nothing really matters.